ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Zweedse man zou een aanslag hebben willen plegen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam vijf jaar geleden. Hij zou bezoekers hebben willen vergiftigen. Ook had hij het plan om het stroomnetwerk in Nederland plat te leggen. Volgens het parool wist de Veiligheidsdienst van Luxemburg de aanslag te voorkomen. De Zweedse man van 23 woont daar. Inmiddels is er in Luxemburg 12 jaar cel tegen hem geëist. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt tegen het parool niks van de zaak te weten. In Amerika is de politieagent veroordeeld die vijf jaar geleden schoot op het huis van een zwarte vrouw, Breonna Taylor. Zij kwam uiteindelijk bij de politieactie om het leven. De agent krijgt bijna drie jaar cel. De politie viel haar destijds haar huis binnen omdat haar ex-vriend verdacht werd in een drugszaak. Brianna Taylor was onschuldig, maar de agent die nu is veroordeeld schoot tien keer op haar huis. Na haar dood waren er veel Black Lives Matter protesten. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen demonstranten die vorige week de raadsvergadering verstoorden. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad. In die vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerden een paar van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. In de vergadering werd gestemd over het boycotten van Israëlische producten en organisaties. Dat plan kwam er niet doorheen. En veel roze gisteren in Tilburg. Het was roze maandag. Op de Tilburgse kermis is er dan extra aandacht voor de LHBTIQ gemeenschap. Er stond onder meer een Pride Walk op het programma. Nou, deze mevrouw liep samen met haar zoon mee en vertelt waarom ze dat belangrijk vinden. Nou ja, weet je, de wereld is gewoon, wordt steeds lelijker en extreemrechter En, eh, en hatelijker naar iedereen die niet eh, wit en man is, zeg maar. En ik vind het heel erg belangrijk dat je dan kan laten zien dat iedereen belangrijk is. En iedereen het toe doet en dat diversiteit oké is. het feest in Tilburg op de kermis duurt nog tot en met zondag. Heb ik het weer voor je. De dag begint op de meeste plekken droog. In de loop van de dag wel steeds meer buien. Vanuit het oosten dan ook kans op onweer en dat bij 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB De werkzaamheden aan de A4 van Den Haag naar Amsterdam... veroorzaken vanmorgen weer veel vertraging. Tussen Hoogmade en Hoofddorp nu 12 kilometer file...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 And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things well, illusions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it I lie and I lie and I lie and, then I lie Till there's no turning back I don't know on.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 schrijft het Parool op basis van Luxemburgse veiligheidsdiensten... die dat toen hebben weten te voorkomen. Tegen de Zweed, die in Luxemburg woont, is 12 jaar cel geëist. Bij verkeersongeluk op Curaçao is afgelopen weekend een Nederlandse vrouw van 23 omgekomen. De bestuurder van de auto verloor de onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij raakte zwaar gewond. En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat Israël een personeelsverblijf en opslagplaats van hen heeft aangevallen in Der El Bala in het midden van de Gazastrook. Volgens de WHO ontstond een brand en is het gebouw beschadigd. Het weer valt geregeld een bui, vanmiddag droger en ook zon bij maxima 22 graden. Dit is ZFM. Did you know that you could be wrong and swear you're right?